Mariette Krol met het NOS Journaal. Actievoerders van Greenpeace die in Oregon een ijsbreker van Shell de doortocht belemmeren, blijven voorlopig zitten. Een rechter oordeelde de afgelopen avond dat de Amerikaanse tak van Greenpeace 2500 dollar moet betalen voor elk uur dat de milieuactivisten de ijsbreker verhinderen om in het Poolgebied naar olie en gas te gaan boren. De 13 activisten van Greenpeace hangen in Oregon aan een brug, waardoor de ijsbreker er niet onderdoor kan. Shell stapte vanwege de milieuactie naar de rechter. Greenpeace zegt zich nu nog te beraden. In het zuiden van Duitsland zijn 163 vluchtelingen van de weg gehaald. Ze liepen op en langs een snelweg, de A3 in Beieren, dicht bij de Oostenrijkse grens. Rond 11 uur kreeg de politie meldingen dat er groepen mensen langs de weg liepen. De vluchtelingen komen uit Irak, Syrië en Afghanistan. Waarschijnlijk zijn ze door mensensmokkelaars achtergelaten. Ze zijn naar een opvangcentrum gebracht. Bij de Gay Pride in Jeruzalem zijn zes deelnemers neergestoken. Twee van hen zijn zwaar gewond, zeggen de Israëlische hulpdiensten. Op beelden is te zien dat de dader, een ultra-orthodoxe Jood, in de boeien wordt geslagen. Tien jaar geleden sloeg hij ook al toe op de Israëlische Gay Pride. Toen raakten vier mensen gewond. De man kreeg twaalf jaar cel en werd drie weken geleden vrijgelaten. Ondanks de steekpartij ging de parade gewoon door. Een filiaal van de Rabobank in Roermond Echt heeft per ongeluk 900 e-mailadressen van klanten naar andere klanten gestuurd. Dat meldt de Limburgse nieuwssite 1 Limburg. De bank wilde klanten per mail ergens over informeren en een medewerker zette de mailadressen per ongeluk in de verkeerde adresbalk in het CC-veld in plaats van in het BCC-veld dat de adressen niet aan derden toont.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 Kill any sound violate, say them a go get murder. Gyal, them a bubble and a wine, so me God say me in ya. Me go the hardest, yes, me go the hardest. Man a real general, the rest of them a novice. Step in at the place, turn it up, turn it up, turn it up. Till me woke up at the forest. Hey, bumbo clap, now me friend them a gyal is graphist. gyal them know say me a the smartest. Up in your face, say the greatest case you know you know fi fuck with the yardies. Hey. say me in ya. When good music a play, say me God say me in ya. Kill any sound violate, say them a go get murder. Gyal, them a bubble and a wine, so me God say me in ya. Major Lace, eh, Watch Out For This. Je luistert naar ZFM. Mijn naam is Willem Bruist. En ZFM kleurt je nacht. de nacht. En je zou het niet zeggen, want eh, we zijn hier allemaal zo verschrikkelijk actief. Sander die kwam op een gegeven moment met eh, bitterbal en die heeft hij weggehaald bij, uh, bij, bij, hoe heet de zaakje ook alweer? oh, de, de, de Febo. we maken geen reclame voor de Febo. Wat we wel doen is dat, zeggen dat ze geweldig lekker zijn. En de naam om drie willen wij in ieder geval... de mensen van de Febo, die zijn nog volop aan het bak, heb ik begrepen eventjes hallo zeggen. Dus dat doen we eventjes. Nee, dat is helemaal niet hello, dat is, dat is goodbye. Maar nee, we moeten eh, hallo hello hebben. Maar waar is het nummer gebleven dan in één keer? Ik, eh... Wat zeg je, wat zeg je? We gewoon even, de muziek een stukje zeggen. Wat zeg je, eh, Sander? Nog iets omhoog. Ja, je moet nog ietsjes omhoog. Nog iets omhoog. Nog iets. Nog iets, hè? Nog één. Ja, daar is hij. Zullen we die doen? Ja, zullen we die doen. Komt-ie. Speciaal voor de jongens van den Webo. voor de storm. van Bob Marley. Ja, natuurlijk. Bob Marley en uh, Sun is Shining. En dan in de remix natuurlijk. Pas iets beter in het uh, format in het programma. En de volgende plaat is voor uh, Mama ZFM. En Mama ZFM, Dolly Tempierik. En waarom is dat? Nou, donderdag tussen 6 en 8. Dus aanstaande donderdag tussen 6 en 8. Dan draaien wij dit programma nog een keer. Maar dan twee uurtjes. Dus dat wordt een... 7 uur en 2 uurtjes proppen. En uh, wat denk je, Sander?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 Heerlijk. En meisje? Ik ook. Ja, jij ook nog? <laughs> nog niet moe? Nee, zeker niet. Ik ook niet, absoluut niet. Ik kom tijd tekort, dat weet ik nu al. Ik ga vanavond, nee zeg ik, morgen bruisend mijn bed in. Is die uh, post deze heen en weer slingeren? Ja, ik krijg een appje van onze hoofdtechnische dienst. Hoofdtechnische dienst, Marcus. Ja. Ja. Die zijn eh, lekker aan het uh, nerf schieten op kantoor. En ah, wat zijn ze aan het doen? Eh, achter elkaar aan het aanrennen met nerfpistolen. Die hebben een hele ruimte vol met nerfpistolen. Dat is met die plastic... met, met die plastic balletjes? Nee, met die pijltjes. Met die pijltjes? Ja, op elkaar schieten. Dus dat betekent dus dat wij dus volgende week op zoek moeten naar een nieuwe hoofdtechnische dienst? Nee, ze zijn zacht. Ze zijn zacht? Ja. <laughs> nou, goed. Je doet, uh, je doet hem er goed, maar van de jongens van de graveyard, zeg maar. Ik weet niet of ze luisteren. Nee, zal maar niet. Ze zijn veel te druk, maar schieten natuurlijk. Ik ga het vragen aan ze. Wel ZFM op, hè? ZFM, jawel, jawel. ZFM-live.nl En hoor je bijvoorbeeld uh, ook het volgende nummer. full game. luistert naar ZFM Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruis. En eh, ik zie Canada luister ik al enige tijd mee. Friend from Canada, Hamilton. Ottawa, is that right? Hmm. Oké. Welcome. You listen to eh, ZFM Zandvoort. En de name of the site is eh, Willem, Willem Bruisbert. Don't mention you know me already. If you have a request, please let me know. En we zetten er eventjes eh, twee of drie echt aan elkaar. Dan, uh, dan hebben we ook eventjes een, een eh, lunchbreak. Want dat moet je ook bijhouden. Hè? Alleen op bittere ballen kun je niet leven, zeg maar.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 Gaat snel, hè? Ja, gaat zeker snel. Jongen, jongen, jongen, jongen. Je hebt nog een tijd voor vier bakken koffie. Echt. Nee. We toch eens met Albert-Jan over praten, want... Eh, ik weet niet helemaal niet, oh, <laughs> eigenlijk niet of dat in ons CAO zit. Maar ja, goed. Hè? Doe maar weer. Greetings, loved ones. Let's take a journey. I know a place where the grass is really green. I mean like she's the one. Kiss her, touch her, squeeze her bones. The girl's afraid she drive a Jeep Cause you represent California luisteren naar ZFM. De nacht van de zinderende zomer. En ik zit hier niet alleen. Ik zit nog steeds met Sander en daar gaan we weer. Novelle. Dat zie je nou wel. ik denk, kijk, of je je naam wist. Novelle. Ja, ja, ja, ja. Nou, we hebben nog een, eh, een, eh, een best aantal luisteraars. Met name in de, eh, de Oost. En met de Oost bedoel ik dan de andere kant van de IJssel. Zoals ze bij ons zegt. <laughs> En eh, Sander, spreek jij je Amerikaans trouwens? Nee. Niet? Nee. Nou, dat draait deze voor jou, jongen. Kom met de lontano, quando s'appa l'amore sotto la luna, come te vene un capo di I love you. Papa l'americano. zit je nu weer aan? Ik zit nergens aan. radio. CD draait de andere kant op. Au. Hoezo? publica ja, we hebben ook, we live <laughs> artiesten hier aanwezig. En dat is eh, wel Sander. Sander is een artiestennaam, want anders durf je niet over straat heen. Maar die kan je vertellen, <laughs> het is weer gezellig hier. zo'n apart nummer. Ik weet niet wat, eh, wat jullie ervan vinden, maar... Een heb... raar nummer. Een raar nummer. Ik heb het nu nou, nou vier keer gehoord en echt, ik spreek nog steeds geen Amerikaans. Echt niet. Coke. helemaal geen reggae. Wat is dit nou? Sander, wat gebeurt er? Wat gebeurt er zondag? Wat gebeurt er? <laughs> het lijkt erop dat ik hem aan heb staan. Ja, ik, eh, ik, ik weet het niet. Zal, dit te maken hebben met, eh, met scharrelmuziek? Misschien. Ik weet het niet. Ik weet het niet. We gaan er gewoon eens eventjes kijken. Ik zie dat eh, iemand die gaat, die gaat al slapen. Dus dit nummer is voor jou. Althans, als je het doet. Maar er gebeurt helemaal niks. Ja hoor, ruzie. Give this one to all Jamaicans who live in London, coming from King Yellow Man. Do you understand? London cool, repeat I get a little them London cool, repeat I get a little them London cool. Rebita get a little them to London, Poland never get a woman. White woman push them dog in a pram, dog and post. A wearing coat, up, laugh, nothing take it for a joke. London fool, Rebita get a little them London fool. Rebita get a little them car. Jamaica, you know a summer. But in a London, a fear winter. Every morning me get up when windbreaker. Me no want catch no more now. London cool. Repeat again, tell it to them London cool. Repeat again, tell it to them London cool. Repeat again, tell it to them car. Jamaica pass, I want hear you. London pass, I want hear you. Richland Posse, I want hear you. Say Birmingham Posse, I want hear you. Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice. Hear me no star. I would have loved live a land and live a white people life. Drive BMW and a drive Rolls Royce. Every morning me get up, I walk on ice. But me prefer Jamaica too. it a paradise. Jamaica nice, Jamaica night, Jamaica night, Jamaica nice. Jamaica night, Jamaica night, take me home. Country road to the place I belong. Jamaica, that's where I'm from. Take me home, country road. London cool, ribbit get a little to them, London cool, ribbit get a little to them, London cool. Ribbit get a little to them car Down in Jamaica, you know a summer But in a London, a pure winter Every morning me get up wearing windbreaker Me no want catch no more now London cool Ribbit get a little to them London cool Ribbit get a little to them car Jamaica pass I one year, yo. Liverpool pass I one year, yo. Manchester pass I one year, yo. Me say London Passy, I want hear you. Brixton Passy, I want hear you. Take me home, country road, to the place I belong. Poor in Jamaica, that's where I from. Take me home, country road. Whoa. Wait. Whoa. Wait. Jamaica nice. Jamaica nice. Jamaica nice. Jamaica nice. Jamaica night, Jamaica night. Me come a London to spend a little time. Me drink vodka, expensive wine. Me sight the pretty girl, them a walk. Ik krijg zin in Jamaicaanse rumbonen, Willem. Say dat me lang for the golden sunshine. Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice. Jamaica nice, Jamaica nice, London cool. Ribita get a little them London cool. Ribita get a little them take me home. Country road to the place I belong. Jamaica, that's where I'm from. J-O, country road. London cool, Ribita get a little them London cool, Ribita get a little them London cool. I get a little them. To London, Poland, never get no woman. White woman push them dog in a pram. Dog and post. A wear raincoat. Me fi laugh, me have to take it for a joke. London cool. Ribita get a little them. London cool. Ribita get a little them car. Jamaica pass, I want hear you. Jamaica pass I want hear you. Come me say Jamaica island in the Caribbean. Jamaica produce a lot of champion. Say like Bob Marley, Peter Metro, Man London Ool. London Yellow Yellowman. Live from Kingston, Jamaica. Wat vond je ervan, eh, Sander? Leuk, maar wie is Loka? Loka? Lokkie bedoel je? Lokkie. Wie dat is? Ja. Ja. Wie ik ben? Ja. Ik heet Lokkie. En jij? Ik heet Sander. Oh? Nou, ik, ik denk dat we daar wel blij mee zijn, denk ik toch, of niet? Ja. <laughs> Hier kun je wel wat mee, hè? <laughs> Iemand eh, die gaat ons eh, verlaten. En dat is niet hier eh, in de studio, maar die, die gaat haar bed opzoeken. Hè? Haar man zegt tegen haar van, nou weet je wat, ik vind het wel mooi geweest. We breien er een eind aan. Dat doen wij natuurlijk niet, maar de luisteraar in Zandvoort ik noem geen namen, Ingrid. Leuk dat je er was. Fijn dat je het langer volgehouden. En, eh, bedankt voor de supporting. En Sander, die hebt er ook een heleboel aan gehad. Want hij zei al drie keer te gapen, heb ik gehoord. Of was vier keer? <laughs> vier keer maar liefst. Nou, vooruit. Eh, slaap lekker. En eh, nou ja, goed, misschien zie ik je zaterdag. Want dan draai ik bij nummer 12. Dan draaien we heel andere muziek. Soul, Motown... En alles wat goed is voor de soul, zeg maar. Voor nu, wel rusten. En zo gaan wij heel langzaam richting de klok van drie uur alweer. Dan moeten we nog vier uur gaan, jongens. Nog vier uur redden we dat? Dat redden we. Ja? we nog vier keer mijn gapen, redden we net. Eh, ik heb nog geen één keer gegaapt. Jij ook nog niet, hè? Nee. Maar hij vier keer. Ja, ik gaap voor jullie. Nou, dat is je aardig gelukt. <laughs> Even uitdraaien tot eh, de klok van uh, drie uur. En mocht je het niet weten, je luistert naar de Nacht van de Zinder in de Zomer. Bij ZFM en mijn naam is Willem Bruist that you You in your eyes like a Maar nu eerst het NOS nieuws van...